Airbus heeft vorig jaar twee keer zoveel vliegtuigen verkocht als in 2009. De Europese vliegtuigbouwer kreeg vorig jaar voor het derde jaar op rij meer orders dan de Amerikaanse concurrent Boeing. In totaal werden 574 vliegtuigen gebouwd tegen een waarde van ongeveer 74 miljard dollar. Volgens Airbus kwamen er vorig jaar vooral veel bestellingen uit Aziatische landen. Het weer, bewolkt en regenachtig. Het is 7 graden in het noorden tot 10 in het zuidoosten. In de loop van de avond wordt het droger ook morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen, dan wordt het een graad of 6.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 do the same. No, no, no, no. Black, black, black and blue. Beat me till I'm numb. Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from. Mad woman, bad woman, that's just what you are.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 Het kabinet had tot het onderzoek besloten omdat er onrust was ontstaan... naar verhalen over hardhandige docenten en anti-westerse lesprogramma's. Anderhalf jaar is te vergeefs geprobeerd om afspraken te maken... met de moskeebesturen in Amsterdam en Tilburg. Omdat de lessen buiten de verantwoordelijkheid van de onderwijsinspectie vallen... kunnen de moskeeën niet gedwongen worden om mee te werken. Minister Donner wil in elk geval nu via de GGD's onderzoek doen... naar kindermishandeling buiten de school- en thuissituatie... Daarvoor heeft hij geen medewerking van moskeebesturen nodig. In de Tunesische hoofdstad Tunis wordt opnieuw gedemonstreerd. Zo'n duizend mensen roepen de partij van de verdreven president Ben Ali op de macht op te geven. Er zijn berichten dat de politie probeert de betogers met waterkanonnen en traangas uit elkaar te jagen en dat er in de lucht is geschoten. De betogers zouden zich niet hebben laten verjagen. De Tunesiërs wachten met spanning op de presentatie van een overgangsregering. Daarin zitten waarschijnlijk leden van het oude regime en van de oppositie. Premier Ghanouchi, die ook onder president Ben Ali de regeringsleider was, is bezig een kabinet van nationale eenheid te vormen. Dat moet binnen twee maanden verkiezingen organiseren.